บุ๊กทู ห้าสิบสี่ 54. 54. ซื้อของ Winkelen. Winkelen. ผมต้องการซื้อของขวัญ Ik wil graag een cadeautje kopen. Ik wil graag een cadeautje kopen. แต่เอาที่ไม่แพงมาก Maar niet iets al te duurs. Maar niet iets al te duurs. อาจจะเป็นกระเป๋าถือ Misschien een handtas? Misschien een handtas? คุณอยากได้สีอะไร Welke kleur wilt u? Welke kleur wilt u? สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว Zwart, bruin of wit? Zwart, bruin of wit? ใบใหญ่หรือใบเล็ก Een grote of een kleine? Een grote of een kleine? ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ Mag ik deze eens zien? Mag ik deze eens zien? ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ Is die van leer? Is die van leer? หรือว่าทำมาจากพลาสติก Of is die van kunststof? Of is die van kunststof? ทำจากหนังแน่นอนครับ Van leer natuurlijk. Van leer natuurlijk. ใบนี้คุณภาพดีมากครับ Dat is een bijzonder goede kwaliteit. Dat is een bijzonder goede kwaliteit. และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะครับ En de tas is echt heel voordelig. En de tas is echt heel voordelig. ผมชอบครับ Die vind ik mooi. Die vind ik mooi. ผมเอาครับ Die neem ik. Die neem ik. ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ Kan ik hem eventueel ruilen? Kan ik hem eventueel ruilen? ได้แน่นอนครับ Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend. เราจะห่อของขวัญให้คุณ Wij pakken hem als cadeau in. Wij pakken hem als cadeau in. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ Daar is de kassa. Daar is de kassa.